Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Orkaan Markaan van de vijfde categorie, de hoogste. Er zijn windsnelheden gemeten tot 260 km per uur. De orkaan bereikt de eilanden in de loop van de ochtend, Nederlandse tijd. Eh, het oog van Maria zal waarschijnlijk ten zuiden van Saba en Sint Eustatius passeren... die daardoor niet de volle laag zullen krijgen. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. De grootste impact wordt verwacht in het gebied waar onder meer Guadeloupe, Dominica, Martinique en Montserrat liggen. Bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort hebben na de mislukte staatscheep van vorig jaar zomaar asiel gekregen in Duitsland. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn het niet alleen diplomaten en militairen, maar ook hun gezinsleden. Sinds de mislukte koe hebben al zo'n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland en er willen er steeds meer weg uit Turkije. Na de mislukte staatscheep zijn in het land ruim 50.000 mensen aangehouden en nog eens 150.000 zijn hun baan kwijtgeraakt worden allemaal in verband gebracht met de Gulen-beweging... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zit. Een Noorse rechercheur moet 21 jaar de cel in voor zijn rol bij grootschalige drugsmokkel. De man was verantwoordelijk voor de aanpak van de georganiseerde misdaad in Oslo... maar nam ook steekpenningen aan van een beruchte smokkelaar van wiet en hash. De rechercheur stuurde onder meer sms'jes naar de smokkelaar... om te laten weten of die in de gaten werd gehouden. Hij zou er in totaal 70.000 euro voor hebben gekregen. De rechercheur spreekt tegen dat hij corrupt is en gaat in beroep. De drugsmokkelaar kreeg 15 jaar cel. Hij legde belastende verklaringen af tegen de rechercheur in ruil voor strafvermindering. Het weer, landinwaarts vrijwel windstil met nevel en mist en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust blijft een bui mogelijk. Ochtends trekt de mist soms langzaam op, daarna wisselen bewolkt en een enkele bui. Het wordt een graad of 16 en er staat een zwak tot matige noordwestelijke wind. De komende dagen langzaam droger en iets zachter. Dit was het NOS Journal.